Voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie ontwikkelde het CITO de mogelijkheid om de toets online te maken. Maar volgens het CITO zijn er capaciteitsproblemen bij de computertest. Vandaag zijn 157.000 leerlingen begonnen met de CITO-toets. Hoeveel van hen te maken hebben met de computerproblemen is volgens het CITO niet duidelijk. De CITO-toets helpt mee om het juiste niveau van de middelbare school te kiezen en wordt door velen gezien als een soort eindexamen voor de basisschool. Het ministerie van Defensie zegt dat aanklachten over misstanden bij de materieeltak al eerder zorgvuldig zijn onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. De aanbevelingen van die commissie zijn overgenomen, zegt Defensie. De Volkskrant schreef vanochtend dat volgens interne documenten bij de materieeltak wordt gehandeld in drugs en defensiematerialen als laptops, auto-onderdelen en verf. De Egyptische autoriteiten hebben het trein- en busverkeer naar Cairo stilgelegd. Volgens veiligheidsfunctionarissen wil het regime daarmee voorkomen dat mensen naar de hoofdstad komen om te demonstreren. Ook de grote toegangswegen zouden geblokkeerd zijn. Desondanks hebben al duizenden Egyptenaren zich op het Tahrirplein in Cairo verzameld. De protestbeweging wil een miljoen mensen op de been brengen. Het leger heeft gezegd dat het niet zal ingrijpen zolang de protesten niet gewelddadig zijn. Intussen zegt vicepresident Suleiman dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie over hervormingen. Maar de betogers eisen dat president Mubarak aftreedt. Door de uitbarstingen van een vulkaan in het zuidwesten van Japan zijn de ruiten in de wijde omgeving gesprongen. De vulkaan Shimodake spuwt rook en as kilometers de lucht in. De gevarenzone is vergroot naar 4 kilometer rond de vulkaan. Daarom moeten opnieuw mensen hun huis verlaten. Gisteren werden al ruim duizend mensen geëvacueerd vanwege de uitbarsting. Die worden opgevangen in scholen en gemeentehuizen.